Michel Koenen met het NOS-journaal. Hongarije breidt de omstreden homowet uit. Het wordt nu ook verboden om in een straal van 200 meter rondom kerken... homoseksualiteit en geslachtsverandering te tonen of voorlichting te geven. Het was al verboden in de media en op school. En verder moeten boeken over de onderwerpen worden ingepakt in ondoorzichtige verpakkingen. De Europese Commissie is een juridische procedure gestart tegen Hongarije vanwege de omstreden wet... die door veel EU-landen wordt verworpen als discriminerend tegen LHBTI'ers. De gemeente Amsterdam heeft de regulier dwarsstraat tijdelijk afgesloten... omdat het er te druk is vanwege Pride Amsterdam. Het is niet mogelijk om genoeg afstand te houden, stelt de gemeente. Er mogen alleen nog maar mensen de straat uit. Vanwege corona zijn er op de Pride dit jaar geen straatfeesten. Maar toch is het druk in en rond de cafés die zich richten op de LHBTI-gemeenschap. De twee reddingsschepen die vorig weekend honderden migranten uit de Middellandse Zee redden... hebben toestemming gekregen om aan te meren op het Italiaanse eiland Sicilië. Afgelopen middag deed het Duitse schip Sea-Watch 3 dat al. Later vandaag volgt de Ocean Viking. Ze hebben samen ruim 800 migranten aan boord. En PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. De Eindhovenaren versloegen landskampioen Ajax in Amsterdam met 4-0. Maar de Weken maakte er voor de rust 2. Na rode kaart voor Taljefico liep PSV verder uit naar rust. De Johan Cruijffschaal was de laatste wedstrijd voor scheidsrechter Bjorn Kuipers. Hij stopt ermee. Vorige maand vloot Kuipers nog de EK-finale tussen Engeland en Italië. op tv deed Evert van Apel voor het laatste commentaar bij een wedstrijd. Hij gaat met pensioen. Het weer. Vannacht trekken er nieuwe buien over. Vooral langs de kust, ook met onweer. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag geregeld buien, vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog met meer zon. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden. En de dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer.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 Mm. Chérie, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau Chéri coco, veux ma photo moi mm, mm, pas de beau Appelle-moi Catalina, mia, ah, mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Catalina, mia, ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 Fais-moi mm, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea Aime ah, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mea ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout don't know, but I drink to get drunk.